Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Op meerdere plekken zijn winkels extra vroeg gesloten door de drukte. Onder meer in Amsterdam, Den Haag en Breda werd er flink gewinkeld. Veel mensen zijn op zoek naar Black Friday koopjes. Wat heeft u allemaal gekocht? Oh, trui, schoenen, een beetje van alles. Ja, maar vindt u te druk nu eh, eigenlijk? Ja, een beetje. Ik heb er wel even over nagedacht, maar ja, het moet toch eh, gebeuren. En we proberen zoveel mogelijk afstand te houden, waar mogelijk ja, als je dan om je heen kijkt, dan eh, zie je ook veel mensen waarbij dat niet altijd eh, lukt, zeg maar. In Rotterdam, Eindhoven en Dordrecht was het zelfs zo druk dat de burgemeesters besloten om de winkels daar eerder dicht te doen. Bij de politie zijn dit jaar meer klachten binnengekomen over discriminerende agenten. Tot nu toe waren het er al 168, ruim 30 meer dan heel vorig jaar, meldt RTL Nieuws. Divano is een van de mensen die een klacht indiende nadat hij werd aangehouden door een agent. Toen zei ik tegen hem dat hij zich moest gedragen naar zijn uniform en niet als een gestoorde. En eh, daarna werd ik aangehouden en was het gewoon simpelweg, ja, heb je nu je zin aapje? En dat herhaalde hij eh, ja, een aantal keer. Aapje? Ja, aapje, ja. Dus ehm, dat bevestigde al mijn vermoedens dat het om mijn kleurtje ging. Het aantal klachten neemt volgens de politie toe omdat er meer aandacht is voor racisme. Komt onder andere door de zaak rond George Floyd, de zwarte Amerikaan die omkwam door politiegeweld. Een topmiddag voor schaatser Femke Kok. Op het NK Sprint in Heerenveen won ze zowel de 500 als de 1000 meter. Ik hoopte dat ik vandaag 1.14 zou rijden. Maar ik had niet gedacht eh, dat het de winnende tijd zou zijn. Was ook hartstikke spannend. De nummer 2, Jutta Leerdam, verloor echt op het nippertje. Door corona kopen veel mensen dit jaar eerder een kerstboom om de boel thuis wat op te fleuren. Een ondernemer uit Hilversum bedacht er iets op. Hij bezorgt kerstbomen aan huis. Zoals iedereen weet is het op het moment eh, lastig om met eh, grote groepen bij elkaar te zijn. Eh, dus de tuincentra zullen het uh, ja, zal een beetje heel vol zijn met mensen. Dus wij dachten van laten we het allemaal online doen. Dan komen wij met coronavrij, coronaproof komen wij de boom leveren. Zijn kerstboombedrijfje gaat hartstikke lekker. In ruim een week heeft hij al meer dan 25 bomen bezorgd. Dan nog het weer.